met Matthijs van der Meer. Daar wil ik meer van horen. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house.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 En ja, dan gaat het ineens niet zo heel goed meer. En dan moet je improviseren. Gelukkig was Frank daarin is alles uiteindelijk nog goed gekomen. En nu ga ik het rechtzetten. Een foutloze show, de 74ste Meer Matthijs. Stupid guy The pasta got me high for the first time, and time flew by, and here I am. I caught this disease like you wouldn't believe. you aim. You sit and think for way too long and slap your head to what you said because it all went wrong. And on the other hand, times come you meet someone who understands, makes you think deep about your master plan. Only then you'll feel at home. Hey, children, please beware. The boogeyman is waiting tried to Gary Clark Jr. op ja, jouw Radio 501. En Cyril, die heeft een verzoekje ingediend. En verzoekjes, ja, daar sta ik best wel open voor. Zo op deze 74ste aflevering, zo op deze heerlijke zondag. Wat jij wil horen, geef het even door op de chat, op Twitter, het meer Matthijs. En dan komt het helemaal goed. Zal ook dit verzoekje, Earth, Wind and Fire. Voor jou, Cyril. Shining Star. stuff for you to see what your life can truly be. Het is vandaag 8 september 2013, kwart over 6. En we hebben vandaag jarigen. Ja, niet hier in ons midden, nee, maar gewoon een jarige als het gaat om de muzikale wereld. Waaronder deze dame en meer. Deze keer natuurlijk als Pink. En verder hebben we nog meer jarigen in de vorm van Avicii, Wiz Khalifa. Die gaan we zo ook maar even draaien. right 30 jaar op de dag af. Pink hoorde je met So What. En dan die andere jarige, ja. Avicii, die is 10 jaartjes jonger dan Pink. En Avicii die is dus op zijn 18e ongeveer begonnen met het maken van muziek. Nu 24 jaar oud. En niet te stoppen. Overal waar het feest is, is hij. En dan heb ik het over de grote feesten, de grote podia. Las Vegas, Amsterdam, overal, over de hele wereld. Want hij dak eraf. Je hoort hem nu met You Make Me. Ja, met je Miracle zit je eigenlijk altijd wel goed. Zeker zo op een eh, zondagavond. Eet smakelijk trouwens. Ik ben bij je tot 8 uur en daarna is Armin Tamminga er eindelijk weer met een On The Rocks. En een heel leuk gevulde On The Rocks kan ik wel zeggen. Ik heb al wat dingetjes voorbij zien komen op de social media. Gisteren was het een drukte van je welstand als het gaat om het festivalverkeer zo hier in deze regio. Waar het Fire Festival in het Huis Floren hier te horen. <clears throat> waar Engel optrad met Just. En Engel en Just die stonden ook op Paspop waar ik presenteerde. En het ging hard. Het ging goed. Ik vind het echt geniale rappers. Dus we gaan even luisteren naar een track van Engel and Just. Dead All Boom Bap. Tevens oud, plaats voor jou natuurlijk hier bij Radio 501. En er komt een album aan van Engel, de 20ste. het heet 30. alternative. Ik zet je zaal op zijn kop. Ik vind mezelf hard, dus ja, daar hamer ik op. En ik zag je aan, maar zo zag je aan op de dik bed. Ik kom altijd aan als ik spit. Ah, yeah, oh my god, yo, here we go again. Geen mediocre act, breng hitte voor de fans. Het liefde voor de crap. en het bad. Engel is bad als Babylon. Ik good, yes, can I get it? En ook de stage presence zie je niet over het hoofd. Loop rond alsof ik verdomme op een podium woon. Engelen just. Kom checken of geloven gewoon. Qua show sowieso een veel hoger niveau. Zo. Justice. I Yeah, not accept a hip Hip-Hop is in the building. Killing it. Kippen fell shit, but they illin' it. Millie vanilli rappers weten niet but the dilly is. it high. Ben een tikkeltje arrogant, zo van ik heb dit. Trap de deur in, no biggie, no pun intended. Oh god damn it, hengel en just brengen het hart met wat presto magic. Niet ster in die fucking game, maar wel een point op oude kicks als Nike pennies van Anthony Hardaway. Het is even niet anders, alles gaat plat, want ik haal lappen tekst door de mangel heen. En ik bless alles met een No problemo, geef me die vijf meis als een DAC show. Noem me de ambassadeur, ja die old school heads brengen die we Dus aan de kant voor de vakman Just. Ik heb ruimte nodig, vak uit de hoogte man Dit is de juiste bodem als een bruine boterham Was ik niet duidelijk? Twee keer stampen met je poten en met je vuist nog een mokerslag Boom, boom, bam Eh, wat een feestje was dat, zeg maar. Dat paspop. Mike and the Musicians helemaal strak weer. Gewoon met z'n achter dit keer. Niet met z'n negen. Ricky was er dan helaas niet. We hebben Two Shakes of a gezien met Julian van die item die daarbij kwam ondersteunen. En dat ging ook weer rete goed. Die gasten die hebben een nieuw tussenstuk geschreven. Ja, dat geven ze dan zomaar de naam. Wish You Were Released. En ja, ik moet zeggen, het is de moeite waard om toch weer een keer de jongens eh, opnieuw te gaan zien. Als je ze al niet hebt gezien, Ga echt een keer kijken. Als je een keer Two Shakes of lamp Still op de flyers ziet staan van een evenement. Zeker de moeite waard om daar even langs te gaan. Vorig jaar stonden deze gasten op. Pas op all the way from Brazil. Minas Compraya. Dat is de grootste hit op uh, de Amerikaanse MTV geweest. En in eigen land scoren ze er heel goed mee. Nada está toa. Nada está toa. É redemoinho que te apaga, vem de longe. pé, saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo, saiba voltar. Nada está à toa, é redemoinho que te apaga, vem de longe. Vem que o pé, saiba como é. Importante ir até o fundo mas não demore muito, não demore o mundo saiba voltar. E ventilar a dor no seu ciclo voador. Amar o amor e quem flui de você. Pra quem te vê, pra quem te vê. Se tem a ver o que te faz sofrer. Se não tem a ver, faça diluir se o não amor. O seu ciclo voador cinto voador, no seu cinto voa. No seu cinto voador, no seu cinto voador, no seu cinto voar. praga vem de longe. Fique o pé, saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. Nada está à toa, é redemoinho que te apaga, vem de longe. Fique o pé, saiba como é. Avante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo, saiba voltar. E ventilar a dor no seu ciclo voador, amar o amor e quem flui de você, pra quem te vê, pra quem te vê. Se tem a ver o que te faz sofrer, se não tem a ver, faça de luz, isso não amor. ik stiekem een beetje verliefd op die dame die dit zingt. Lauren Mayberry van Churches uit Glasgow. Je hoorde ze met de Mother We Share. En het is tijd voor nieuwe muziek. Nieuwe muziek van het album AM van de Arctic Monkeys. En de titel belooft veel goeds. The number one party anthem. Leather jacket, collar pop like antenna Never knowing when to stop Houses indoors, power for the cause. Lights in the floors and sweat on the walls. Cages and poles. Call off the search for your soul. I will put it on hold again. She's having a slide. his a sipping and laughing at imaginary jokes. As all the signals are sent, to approach, and it seems as though those lumps in your throat that you just swallowed. so do me no good. And you look Ik denk dat het nummer gaat over een party anthem. Want echt een party anthem is het niet. Ik denk als jij je feestje een beetje ziet afzwakken... dat dit niet het juiste nummer is om op te zetten. Maar goed, we gaan dat bij een volgend nummer proberen. Ook nieuw, van Baskerville. En ik weet dat er een, een album aan gaat komen. Ergens binnen nu en aan uh, tijd. Dus dit zou wel een voorproefje zijn, denk ik zo. Gun for Hire heet het. Basker veel gewend zijn. Want die kennen we natuurlijk van eh, Devil's Town en zo. Maar ja, deze plaat wordt dan ook ingezongen door Blauw Tsoen. Ja, dat is een nieuwtje waar ik ook pas net achter kwam. En het is een hele mooie voorbode van de plaat die dan 4 oktober, ja nu weet ik zeker 4 oktober, gaat uitkomen. De nieuwe plaat van Baskerville, dat is. Nou, dat is niet nieuw. Ik denk ook niet dat er nog nieuw materiaal van Cool en de Gang uit gaat komen, maar het is zo lekker, zo fresh. get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. I lit my brain with rot gut whiskey till my pain was chicken fried. And I had dudes with badges frisk me teach me how to swallow pride. I took advice no fool would take. I got some habits I can't shake. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. That's the way it is in life and love. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. I've been up and down and down and out. I've been left and right and wrong. Well, I walk the walk and I run my mouth. Been on that short end for too long. But if they gave medals for honky tonk wars, hell, I'd keep mine in my chest of drawers with my IRS bills and divorce papers and all that stuff. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. ik heb deze man al eerder gedraaid. Maar dan met tracks als Party in My Pants. En ja, dan vind ik dit toch een beetje jammer. Dat hij de serieuze kant op gaat. Ergens begrijp ik het ook al natuurlijk. Roger Allen Wade, de oom van Johnny Knoxville. Ik las op het dek toen ik een aflevering van Jackass had te kijken. Ja, ik vind dan Too Fat to Fly en Party in My Pants toch leuker dan een wat serieuzer nummer. En dan heeft hij nog nummers als But Ugly Whore en zo. Dus het kan nog alle kanten op hoor. Ik ga even kijken of ik wat meer onnozele tracks van hem kan vinden. Voor die tijd gaan we eerst even door met de plaat voor je hoofd. Het is een hele mooie, serieuze luisterplaat van Tim van Doorn. Always Consider Home. bigger plans already there. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck. Some quality father-son time, some let's get to know each other better time. Jake just saw the chores of this wreck long left behind. He remembers all the breakdowns on a long forgotten road. place they gave him, he'll always consider home. Listening to the radio, some jazz Waiting for some help to show. 16. This ride was a cool machine. Driving Clarence to the dance. He really was living the dream. Asking Bob, can I please go? Take the car, but don't be late. I want you home before 11. That means 11 on the tide. He fouten in het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder? Maak bezwaar, dat kan lonen. De huren worden dit jaar fors opgetrokken. Het percentage hangt af van de hoogte van uw huishoudinkomen. Het lukt de Belastingdienst echter niet om voor alle huurders inkomensindicaties te leveren en ook niet altijd om de juiste inkomensindicaties te leveren. De kans is daardoor groot dat uw verhuurder een te hoog huurverhogingspercentage hanteert. Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Ken jij Goedmarkt.nl al? Daar kun je online shoppen terwijl je tegelijkertijd goede doelen helpt. Bedrijven hebben op Goedmarkt.nl hun producten of diensten geschonken. Jij kunt deze kopen. Het bedrag gaat volledig via Natuurmonumenten en het Oranje Fonds naar allerlei goede projecten in Nederland. Help goede doelen en koop op Goedmarkt.nl. Goedmarkt. Goed, goed, en nog eens goed.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 Bfv for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Jet Rebel all the way from eh, Den Haag. Ja, zover is het eigenlijk niet. Het hoeft niet altijd van ver te komen om lekker te klinken. Nee, Jet Rebel bewijst het maar weer. Net als Gravity Six trouwens, ook Den Haag, De Kraaien. Allemaal hartstikke goede muziek en dat hier uit ons eigen kikkerlandje. Deze komen er wel van wat verder. De Two Door Cinema Club hoor je nu. Changing of the Seasons. Wel toepasselijk. Gezien de herfst eraan komt. tussen de bedrijven door tijdens de plaat naar buiten. En dan zie ik dan de buren. Kelly van Al trouwens en Alex van der Steen. Die zijn aan het verhuizen. En dat verhuizen, ja, dat is vrij lastig zo in deze oude Hoornse binnenstad. Met al die krappe, krappe trappen en dergelijke. En er ging dus een koelkast van één hoog door het raam naar beneden. En Alex stond daar eens eentje met zijn handen in de lucht. Ik denk, als dat maar goed gaat. Nou, het is uiteindelijk goed gegaan. Kelly bloedt als een rund. Alex heeft er een klein sneetje aan overgehouden. Maar het is dan echt gelukt. En die gaan verhuizen, ja. Zo gegund hoor. de het schijnt een leuk huisje te zijn. Deze track van The Widest Boy Alive heet 1517. En het is lekker. Oh. Straks nog meer muziek. Coldplay, No One The Whale, Crystal Fighters. Waarbij tot een uur of acht daarna on met Arwin Tamminga. your eyes, but you'll peek through and there'll be sun, sun, sun all over our bodies and sun, sun, sun all down our necks and there'll be sun, sun, sun all over our faces and sun, sun, sun. So what the heck? Cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun. When we were drinking, it was fun, fun, fun. When we were drunk, and it was fun, fun, fun. When we were laughing, it was fun, fun, fun. Oh, it was fun. that I've ever been. And I'll say, I no longer feel I have to be James Dean. And she'll say, Yeah, well, I feel all pretty happy too. And I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, love, love all through our bodies. are just in my head. I'll be thinking about them as I'm lying in bed. And I know that admittedly they might not even come true. But in my mind, I'm having a pretty good time with you. Oh, in five years' time, I might not know you. In five years' time, we might not speak. love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever Vijf years time van Noah and the Will. Ja, nee, ik, eh, ik vind het een heel leuk nummertje. Ik heb ze op Lowlands gezien. Super vet. En dit komt je misschien bekend voor. Iets langer dan vijf years time. Ja, het is inmiddels al eh, jaren geleden. 1966 namelijk, op de dag van vandaag, werd de allereerste aflevering van Mantrap uitgezonden allereerste aflevering van Star Trek heb ik het dan over. En ik heb die films gezien het jaar 2009. En als je die dan naast de afleveringen van, 2000, nee, van 1966 houdt, nou, je herkent het niet meer terug. En in grote lijnen is het toch wel een beetje hetzelfde idee. Maar nou, grafisch gezien, zover vooruitgaan. vooruit gaan. En dan die laatste, die nieuwste film. Absoluut de moeite waard. Echt Star Trek zoals je het nog nooit hebt gezien. Maar ja, ook die oude series, eh, Enterprise en zo. Super vet. Ergens, ja. Als ik niet iets meer tijd had gespendeerd buiten spelen met mijn vrienden, dan had ik wel zo'n typische Star van Naad geweest. Hele mooie muziek van Coldplay. Ik had een nieuwe laatst al gedraaid in het kantoor van de buurman toen ik inviel voor Arwin Tamminga. Atlas heet hij en die zit in een nieuwe film van de Hunger Games. Maar deze, wat oudere, heet Talk en is even mooi. Toen dan neem ik gewoon een gok en dan spring ik in het diep als het gaat om de muziek die ik uitkies. En ik ben dus in de voorbereiding voor mijn show hier in de studio wat tegengekomen, genaamd Glass Vegas. En die hebben een nieuw album. En ik heb, ja, dan eerlijk gezegd nog niet geluisterd. Maar als ik die recensie zou lezen, dan is het echt geniaal. En dit nummer, de titelsong van het album Later When the TV Turns Off. Turns to Static. Sorry, moet ik het al goed zeggen natuurlijk. Street Struters, I remember is Still the same Wonder what the people around here see Only I can turn things the other way I think my friends have all give up on me One time I change, I reach out apology Then dance, dance, dance, dance, dance Into the future with me Beware the fences and the present defences And the lies they say Inside these walls, commandments involuntary Sweet away Isn't it sad? Isn't it sad? Isn't it a party in the still of every night? I Vegas leden When the TV Turns Static. Ja, en ik weet niet ook waarom ze Glas Vegas Ze komen uit Glasgow, net als de mensen van Churches. Ja, dat is dus blijkbaar ook in Schotland, net als in Ierland. Een plek waar ze best wel wat van muziek weten. Heerlijk vind ik het. Later When the TV Turns Static van het derde album. Dat ze hebben uitgebracht sinds 2008. Waarin zij dus hun allereerste album uitbrachten. Ik denk dat ik deze gasten maar eens even in de gaten ga houden. Kijken of er nog wat meer lekkere muziek van hun is. Glass Vegas hoorde je dus op jouw radio 501. Ik heb nog een half uurtje en dan is Arwin Tamminga hier alweer in de studio om zijn andere The Rocks te presenteren. Dus heb jij nog een verzoekje wat ik voor jou kan draaien? Gooi het lekker op de chat of op Twitter, dan komt dat zeker voorbij hier op Radio 501.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 En samen maken zij een track die heet No One's Here to Sleep. Ik heb het over Naughty Boy en Bastille. Moet je wel even aan het begin van de plaat beginnen natuurlijk. Ja, dat is die techniek die me dan toch weer een beetje in de steek laat. No one's Here To Sleep, Naughty Boy and Bastille. dat hij hoor. Heerlijke muziekbakers en ja, hartstikke leuke meid ook. Back it up. Ga door met een muziek, ja, een genre dat je niet vaak hoort bij mij in de show. Ik heb het dan over jazz. En jazz heeft een, nieuw talent dat eraan komt. En dat echt ongelooflijk snel terrein aan het winnen is als het gaat om festivaloptredens en dergelijke. Hij wordt de Brilliant New Voice of Jazz genoemd door de Huffington Post. En hij stond al volgens mij op um, North Sea Jazz en hij heeft op eh, veel festivals al wereldwijd gestaan. Binnenkort komt hij naar Nederland. Daar heb ik het over oktober. Daar staat hij in de Oosterpoort. En het Concertgebouw Amsterdam. Hij staat in Nijmegen bij eh, de vereniging. Eh, die, die gast is gewoon niet weggeslaan uit de nieuwe jazz scene. Ik heb het over Gregory Porter. En hij heeft in 2010 zijn eerste album uitgebracht. En nu zijn derde in 2013.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 Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. liquid spirit. Hij is dan al 42. Maar ja, dan ben je alsnog niet te oud om een nieuw opkomend talent te zijn in de jazzwereld blijkbaar. En hij is ook goed hoor. Zeker ook eh, dat ik hem leerde kennen. Dat was eh, Feeling Good, Heet hij a cappella. En de dus trots joh, dat die fan heeft. Niet normaal, Gregory Porter. Binnenkort dus, in oktober, te bewonderen in Nederland. Concertgebouw de Oosterpoort. Ik zou zeggen, kijk even op de site, want er zijn nog tickets. Het was ooit de plaat voor je hoofd. Nou, een week of twee geleden. Dus ik draai hem nog maar een keer. Mooi meisje. Ik zag er staan in de kroeg. Het was nog best wel vroeg keek om zich heen en ze leek er alleen. Misschien ben ik degene die ze zoekt. Ai, ai, ai, ai, wat een mooi meisje ben jij. Ik dacht, ai, ai, ai, ai, wat een mooi meisje ben jij. was aan de beurt voor een rondje, dus ik liep naar de bar en daar stond je heb het leven niet voor, dus ik drink nog wat door tot ik de moed in mijn glas heb gevonden. zit in de kroeg en de bar met een biertje Babbel een beetje met andere peoples Goed met jou, oké, prima Wacht op mijn vrienden, bestel nog een nieuwe En ik zie mannen op jacht, vrouwen op pad en ik sta bij de bar Het lijkt op elke andere dag, maar plots klaps veranderde dag Ik zag je staan wat achteraan en dacht die is vast verdwaald ja, wat doet die hier in de kroeg? in de kroeg. En wat een plaatje, mannen staren, vrouwen haten, maken praatje. Recht je rug en loop naar de toe, naar de toe. Oké, buik in, pak je kans, ga erop af en doe dat wat je kan. Maar net voor mij een andere man en voor ik het door had, zei die al. Ai, ai, ai, ai, wat een mooi meisje ben jij. beide zich op. mooi meisje, ja, oud plaat voor je hoofd. En inderdaad een eh, mooi liedje over een mooi meisje. En ik heb nieuws trouwens over Jave Kamstra, de zanger hier. Dat is namelijk de nieuwe leadzanger van The Item. Timothy Dinger die is eh, druk met school en zo, dus die gaat gewoon alleen nog bassist zijn. En die is dan niet meer de frontman. Nee, Jave Kamstra neemt dat over. Dat is een, eh, een hele andere sound. Timothy die klinkt dan wat meer Brits. En Jawek, ja, die klinkt dan wat meer Amerikaans eigenlijk in zijn Engelse zang. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat uitpakt. Dus laten we nog één keer genieten van The Item zoals we die in eerste instantie kennen. Met Timothy als frontman. Met Are We In or Out? We are trembling. goed luistert, dan hoor je L.A. roepen. Stad die trouwens haar 232e verjaardag vierde afgelopen woensdag. Moet nog even bij stil opstaan. Ja, de time flies, hè. Ik denk dat het even tijd is voor Muse. Met Madness. op een stokje. Madness van Muse. Heerlijke muziek. Armin Tamminga staat al voor je klaar. Straks gaat hij onder Roxy presenteren na een tijdje afwezig te zijn. En hij heeft er zin in volgens mij hoor. Ik trap hem even... Eh, ik trap mijn show eruit met... Love About It. Voor Koen. Ik ben er woensdag weer met aflevering 75. De zondag erop neemt Gijs voor mij waar. Maar de show must go on. my footsteps turn me down one by one. Can you give me free advice? I don't know if I can, but I'll try to listen. And I can blast friendship to hell, or I can try to make things better. Believe me that I'll make things better. They change the rules when it's my turn so they can laugh and watch me burn. I can laugh about it. it up now. And when the future is far away, it's always better than today. Yeah. And every time I'm having fun, there's something I'm doing wrong. And all these warning lights are lit, but always after you. can not hurt 501. 24 uur per dag. De beste muziek.